René van Brakel met het NOS-journaal. Oliemaatschappij Total is niet van plan om nog eens een lading Russische olie uit het Noordpoolgebied te kopen. Dat melden ingewijden aan de NOS. Een Russische tanker met olie van Total is van de Noordpool onderweg naar Rotterdam. Maar vanwege de commotie en aangekondigde protesten ziet Total af van het kopen van meer Noordpoololie. De mislukte executie in Oklahoma van gisteravond voldeed niet aan de menselijke normen die gelden voor de doodstraf, zegt een woordvoerder van president Obama. Hij wijst erop dat de straf humaan moet worden uitgevoerd. Bij de executie overleed de veroordeelde moordenaar niet aan de injectie, maar aan een hartaanval drie kwartier later. Door een gescheurde ader kon het gif zich niet verspreiden. In China zijn zeker drie doden en bijna 80 gewonden gevallen door een explosie bij een treinstation. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. De explosie was in Urumqi, een stad waar veel Oeigoeren wonen. Ze zijn een minderheid en eisen onafhankelijkheid. In Syrië zijn zeker 18 doden gevallen bij een bombardement op een school. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zit het leger achter de luchtaanval. De gaat zijn eigen kantoorpersoneel inzetten om treinen schoon te maken. Vanwege staking van schoonmakers worden de treinen al bijna een week steeds viezer. Veel reizigers klagen erover. Het kabinet heeft nooit overwogen om uit de eurozone te stappen, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Die eiste vandaag opheldering nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte in een gesprek met EU-president Van Rompuy had gedreigd uit de euro te stappen. Rutte schrijft dat hij toen wel duidelijk heeft gemaakt dat Nederland tegen voorstellen was waarbij er meer geld van rijke naar arme eurolanden zou gaan. Het weer vannacht bewolkt en kans op mist. Morgen begint met wat lichte regen en de loop van de dag meer zon.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 Asher gaat samen met Karani, Nederlandse artiesten, optreden op 16, 17 en 18 mei in Nederland. Te beginnen in Strijen, dan Hellevoetsluis en dan Beek in Limburg. Je kan het allemaal eh, vinden, deze informatie op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier voor dit tweede uur van Peaceful Radio. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός ψυχή μου τον Κύριο ευλογητό. य stamp up me hearties and heave her around. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We're a fine, flashy packet and bound for to go. Goodbye, fairly well, goodbye, fairly well. With the girls on the tow rope, we cannot say no. Hurrah, me boys, we're homeward bound and one to the other you'll hear them say, Goodbye, fairly thee well, goodbye, fairly thee well. Now here comes Johnny with his fourteen months' pay. Hurrah, me boys, we're homeward bound. All them girls there on Lime Street we soon hope to meet. Goodbye, fairly thee well, goodbye, fairly thee well. And soon we'll be a rolling both sides of the street. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Oh, we'll meet those fly girls and we'll ring the old bell. Goodbye, fare thee well, goodbye, fare thee well. With the girls that we meet there, we'll raise bloody hell. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Oh, well, oh, tell me, old woman when I gets back home. Goodbye, fare thee well, goodbye, fare thee well. The girls there on Lime Street won't leave me alone. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Oh, we're homeward bound, and I'll have years to know. Goodbye, fare thee well, goodbye, fare thee well.